Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Den Haag is de eerste ministerraad begonnen van het nieuwe kabinet Schoof. Vooraf ging het al eventjes over het ontspoorde debat van gisteren in de Tweede Kamer... nadat PVV-minister Agema een tweet de wereld instuurde over hoofddoeken. Vicepremier Keizer van de BBB reageerde daar zo op. Als iedereen nou de komende tijd neemt om eens in de spiegel te kijken en zich af te vragen of dit de manier is waarop wij ehm, in, in zijn algemeenheid, hè, dus de Kamer en het kabinet, bezig willen zijn met de problemen van Nederland. Eh, en dan gaan we met elkaar na het reces eh, weer eh, verder. Ja, want de Tweede Kamer gaat nu inderdaad met zomerreces en vergadert begin september pas weer. Een man uit Borculo, die al ruim twee jaar wordt vermist, is dood. Dat heeft een verdachte tegen de politie gezegd. Justitie denkt dat de verdachte de man van de trap heeft geduwd en daarna heeft vermoord. De verdachte ontkent dat, maar zegt wel dat hij heeft geholpen met het wegmaken van het lichaam. In de grote steden staan morgen weinig schermen in parken of pleinen... om de kwartfinale tussen Oranje en Turkije te zien. Dat heeft nu.nl gecheckt bij de gemeentes Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Alleen in Amsterdam en Utrecht komen er buiten grote schermen te staan... zonder dat het gaat om een kroeg. En Nijmegenaren zijn er steeds vroeger bij. Over twee weken is de laatste dag van de Vierdaagse. Maar nu al proberen mensen een plekje langs de route te reserveren... met afzetlinten en door de bankstellen neer te zetten. En deze verslaggever van Omroep Gelderland zakt eventjes lekker onderuit... op een van die vele sofa's. Ja, wat is er nou mooier om al die lopers van dichtbij toe te kunnen juichen. Maar het is hier zo druk dat je je plekje wel moet claimen. Ja, nou de bankstellen eh, een paar dagen, maar het eerste afzetlint volgens mij al meer dan een week. Dit is, dit is te gek voor woorden. Veel bewoners zijn er dus niet blij mee. En dat is de gemeente Nijmegen met ze eens. Die halen alles wat er te vroeg staat volgende week weg. Het weer dan nog. De rest van de middag overal wat motregen bij een graad of 18. Morgen eerst buien, later droogt het op en is er nog kans op zon. En dan opnieuw een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AEB. Een paar korte files in Noord-Holland om te beginnen. De A7 Hoorn richting Heerenveen bij Brezandijk 2 kilometer met 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland.